Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is gisteravond een jongen van 17 doodgestoken. Er kwamen een hoop politie- en mensen op af... maar ze konden de jongen niet meer helpen. Naar de dader of daders wordt nog gezocht. Eerder op de avond was in dezelfde buurt ook al iemand gestoken, meldt Omroep West. Dat slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of de twee steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het ging gisteren in de Tweede Kamer urenlang over toegangstesten. En wat een staafje je neus in om daarna naar een sportwedstrijd of museum te kunnen. Minister De Jonge vindt het belangrijk dat die testen er komen. Waarom zouden we dan niet alles op alles zetten om dat mogelijk te maken? Juist voor die ondernemer, juist voor dat theater, juist voor die bioscoop... juist voor de mensen die zo graag weer eens, eh, weer eens erop uit willen. Maar de Kamer had nog wel een hoop vragen. Wat gaat zo'n test bijvoorbeeld kosten? De Jonge dacht aan 7,50, maar volgens verslaggever Wilco Boom... vindt een meerderheid dat een slecht plan. Want is de redenering, niet iedereen kan dat zomaar betalen, 7,5 euro extra. Als je dan met z'n vieren naar een restaurant gaat, wordt het wel een heel duur uitje testen worden waarschijnlijk dus gratis... behalve voor grote evenementen zoals festivals. Dan moet je straks dus 7,50 bovenop je Lowlands-kaartje tellen. Helemaal rond is het nog niet. Volgende week wordt er over gestemd. In Rotterdam zijn vannacht drie explosies geweest... in twee flats en in een Feyenoordcafé. Eerder deze week ontplofte er ook al iets bij een ander Feyenoordcafé... een paar kilometer verderop. De politie zoekt nog uit of de explosies met elkaar te maken hebben. Over iets minder dan een week is het suikerfeest, de traditionele ramadan. Om de laatste dagen de moed erin te houden... organiseren vrijwilligers in een winkelcentrum in Utrecht een iftar to go... waar mensen een avondmaaltijd kunnen afhalen. Om te laten zien van, hey, wij zijn op zoek naar onze buren. Eh, die kunnen ook eh, meevieren, die kunnen ook meeeten. Want samen eten is de sleutel om uh, de verbinding te zoeken. Vrijwilligers zijn de hele dag bezig met verse maaltijden maken. En je hoeft niet mee te doen aan de ramadan om een pakketje eten te mogen komen ophalen. Iedereen is welkom. Het weer, soms wat wolken. In het binnenland kan een bui vallen. Het wordt iets zachter. Vandaag een graad of 12. En zondag kan het 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Het was al bekend dat Nederland ook overgebleven Janssen-vaccins van Denemarken wil hebben. En een veelbelovend medicijn tegen de zeldzame spierziekte SMA... komt voorlopig niet in de basisverzekering. Het Zorginstituut zegt dat het pas kan als de prijs eerst met de helft omlaag gaat... en de farmaceut instemt met vergoeding op basis van daadwerkelijke behandelresultaten. Na de Amerikaanse staat Georgia voert ook Florida een nieuwe, strengere kieswet in. Inwoners moeten zich voortaan nog beter kunnen identificeren... en mogen ook minder stembiljetten van anderen meenemen.